Wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Minister Timmermans heeft de vrijlating van de Nederlandse journaliste Judith Spiegel en haar man in Jemen drie dagen geheim gehouden om hun vertrek uit Jemen goed te regelen met de autoriteiten. Spiegel en Berendsen waren het daarmee eens. De twee Nederlanders werden in juni ontvoerd door onbekenden. De regering heeft geen losgeld betaald voor de vrijlating... en heeft niet onderhandeld met de ontvoerders, benadrukte de minister. Een oud-directeur van Philips in Polen is vandaag veroordeeld voor corruptie. Ook werd een klokkenluider en een ziekenhuisdirecteur met een voorwaardelijke straf opgezadeld. De drie bekenden schuld. Het zijn de eerste veroordelingen in een proces dat al loopt sinds 2012. In de fraudezaak staan in totaal 23 verdachten terecht. Volgens de Poolse justitie hebben de Philips-medewerkers tussen 2000 en 2007 op grote schaal ziekenhuisdirecteuren omgekocht om meer apparatuur te verkopen. Om de veiligheid van Volkert van de Graaf te waarborgen... worden de tijd en de plaats van het proefverlof geheim gehouden. Dat heeft justitie bekendgemaakt. Proefverlof wordt bovendien ingekort tot 24 uur. En ook zal Van de Graaf gedurende het verlof op een ander adres verblijven dan eerst de bedoeling was. En dan zal hij vermomd worden als hij de gevangenis tijdelijk verlaat. Snow World gaat donderdag naar de beurs. Door een zogenoemde omgekeerde overname neemt de skihal de beursnotering van Fornix Biosensis over. Dat biotechbedrijf was sinds de verkoop van zijn laatste activiteit in 2011 alleen nog maar een lege holding. Door de beursnotering hoopt Snow World de bestaande faciliteiten uit te kunnen breiden en andere skihallen over te kunnen nemen. En ook wil het bedrijf skiaccommodaties bouwen in Parijs en Barcelona. Het weer vanavond en komende nacht brede opklaringen. Het koelt af tot rond het vriespunt. En tot en met donderdag houden we droog, rustig weer en veel zon. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Daar staat er een ongeluk tussen Amersfoort Noord en Afrit Soest 7 kilometer. Daardoor is bij de Afritsoes de ook dicht. Op de A12 in de richting Den Haag tussen Bodegraaf en Gouda 4 kilometer na een ongeluk. Daar zijn de rijstroken weer vrij. A20 richting Hoek van Holland tussen Knoopend Gouda en Nieuwkerk aan de IJssel 3 kilometer.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 Gangnam Style. 여자 그런 감각적인 여자